Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt weer voor oplichters tijdens Black Friday. Er zijn nep-webshops actief met hele aantrekkelijke deals. De politie heeft zelf ook zo'n webshop gemaakt, pakjedeals.nl. Mensen die daar iets op willen bestellen krijgen een waarschuwing dat ze opgelicht hadden kunnen worden. Je hoort de politie. De consument die is altijd op zoek naar een, een koopje. Hè? Zeker ook rond deze tijd. En eh, ja, als iets te moois om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Hè? Het zijn producten met, eh, met kortingen die ja, net iets onder de normale prijzen liggen. En dat is natuurlijk aantrekkelijk en hoe voorkom je nou dat je ten prooi valt aan nep-webshops? Controleer bijvoorbeeld altijd het Kamer van Koophandelnummer, zegt de politie. In Georgië grijpt de politie in bij een protest in de hoofdstad Tbilisi. Volgens Russische media gebruikt de politie traangas, maar dat is niet bevestigd. In Georgië wordt al weken gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag... waarbij een pro-Russische partij heeft gewonnen. Volgens waarnemers is er bij de verkiezingen gefraudeerd... en veel Georgiërs willen daarom opnieuw stemmen. Leerlingen op de middelbare school kunnen vaak niet goed lezen. Volgens de inspectie kunnen ze daardoor niet doorleren. Het leesniveau op de HAVO, VWO en speciaal onderwijs is goed genoeg. Maar op het VMBO moet er wat verbeteren, zegt de inspectie. En Vlaamse tieners zijn bijna kampioen frisdrank drinken. Ongeveer een kwart van de tieners in Vlaanderen drinkt elke dag fris met suiker. Zo blijkt volgens de VRT uit onderzoek. Alleen in Bulgarije ligt dat percentage hoger. Deze Vlaamse jongeren zijn er ook dol op. Ik drink elke dag frisdrank omdat ik dat lekker vind. En ik sta er niet bewust van zo, of dat dat ongezond is of zo. Ik zie soms op de speelplaats ochtends mensen al frisdrank drinken en zo. En chips eten, dus dan vind ik dat wel zo wat ongezond. Inderdaad ongezond, want je kunt er obesitas, suikerziekte en hartproblemen door krijgen, zeggen wetenschappers. Vlaamse tieners eten trouwens wel vaker groente en fruit dan gemiddeld in Europa. En het weer nog grijs en op veel plekken regen. In het noorden en oosten kan ook natte sneeuw voorbij komen... en daar is het maar net boven het vriespunt. In het zuiden kan het 8 tot 11 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In de regio staat momenteel file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad.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 baby. I love your sex appeal. I can't take it no more. The way you feel, your I want it. Girl, you know I want your love, your sex appeal. Come on, baby, give it your sex appeal. Sex appeal.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 maar waarnemers hebben vastgesteld dat daarbij is gefraudeerd. De politie heeft een nepwebwinkel opgezet in de strijd tegen internetoplichting. Online shoppers worden naar pakjesdeal.nu.nl gelokt... met opvallend gesterp geprijsde spelcomputers, stofzuigers en telefoons. Die probeert daadwerkelijk iets te bestellen... krijgt een waarschuwing te zien dat die opgelicht had kunnen worden. Bij leerlingen op het VMBO-basis en kader schiet het leesniveau tekort... De onderwijsinspectie zegt dat ingrijpen nodig is... omdat de meeste tweedejaars op die scholen niet goed kunnen lezen. Ze moeten vooral meer lezen, zegt de inspectie. Het weer, veel regen vandaag bij 3 tot 11 graden. it's best that you be on your way and take your ego with you. Who asked you? Who asked you to come in on this thing in question? I feel a tremble in my head. I feel a tremble in my head.